Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij bosbranden in Algerije zijn 25 militairen om het leven gekomen. Ze waren naar een gebied gestuurd om te helpen met blussen en evacueren, maar dat hebben ze niet overleefd. Ook zijn minstens zeven burgers omgekomen. Volgens de Algerijnse overheid zijn de branden aangestoken. Ook in andere landen rond de Middellandse Zee zijn grote bosbranden. Het is behoorlijk heet op veel plaatsen. Die hitte trekt de komende dagen richting Spanje en Portugal. Daar kan het 47 graden worden. De Nederlandse bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan hun klimaatplannen niet verbeteren. Uit een nieuw rapport blijkt dat de klimaatverandering zo snel gaat dat we vaker extreem weer krijgen. De Nederlandse bedrijven zeggen al ambitieuze klimaatdoelen te hebben. De milieubeweging vindt dat makkelijk praten. Al jarenlang horen we mooie beloftes, eh, groene praatjes. Maar elke keer blijft de, actie, eh, blijft, de actie achter, wijzen partijen naar elkaar, wachten ze op de politiek. Ja, daar is de tijd niet meer voor nu moet echt iedereen aan de slag. Een bijzondere verrassing voor pakketbezorger Levend uit Loosdrecht. Vorige week werd zijn bus gestolen en daarom besloten inwoners van het dorp om geld in te zamelen. We binnen zes uur hadden we bijna al 10.000 euro. En het is eigenlijk eh, tot een uur geleden is dat gestopt. En hebben we echt een supermooi eindbedrag gehaald. Uiteindelijk zamelde het dorp dik 21.000 euro in voor de pakketbezorger. Volgens de inwoners kunnen ze niet zonder hem. Als hij bij ons aan de deur komt is hij altijd vriendelijk. Hij maakt grapjes, hij is altijd altijd goed gemutst. Terwijl ze bus ligt vol met nou, misschien wel 200 adressen. Ik, ik, denk wel eens, hoe krijgt hij het weg op een dag? Als je bijvoorbeeld niet thuis bent en je loopt langs de dijk... dan denkt hij, oh, ze loopt daar, dan komt hij even later, komt hij nog wel even langs. Weet je, nou, dat is toch geweldig? Het weer nog. Vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen is het droog en zonnig. Alleen in het noordoosten een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.